Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nog steeds wordt de schade in kaart gebracht van de grote software storing. Een fout in de beveiligingsupdate van het cybersecuritybedrijf CrowdStrike... zorgt wereldwijd voor blauwe schermen bij Windows-computers. Op Schiphol worden vluchten geschrapt en moet bagage nu handmatig worden ingecheckt. En de rijen daar worden alsmaar langer... Het Schepenziekenhuis in Emmen had alle operaties geschrapt. Maar inmiddels wordt daar de boel weer opgestart. we kunnen vanmiddag vanaf 1 uur beginnen om ook onze geplande zorg weer door te laten gaan. Dus dat betekent bezoeken aan de poli, maar ook onze operatiekamers, dat die dan weer helemaal up and running zijn. De softwareproblemen spelen ook in het buitenland. In Italië werd de beurs van Milaan vanochtend tijdelijk stilgelegd, vertelt correspondent Angelo van Schijk. Omdat de koersen met vertraging werden berekend. De beurs heeft inmiddels een disclaimer gepubliceerd op haar website om hun cliënten te waarschuwen, maar is verder wel gewoon open. Gaan we nog even naar Spanje. Correspondent Miral de Bruyne. Ja, hoe is het daar? Nou, hier is het eigenlijk ook vooral te merken op luchthavens. Eh, het bedrijf dat 46 luchthavens in Spanje beheert, ANEA, dat heeft al laten weten op Twitter dat ze nou ja, getroffen zijn. De problemen begonnen hier rond 6 uur vanochtend eh, op verschillende luchthavens, waaronder vliegveld hier in Madrid, Barajas, maar ook het vliegveld van Barcelona. Ja, Miral, dankjewel. Nog even terug naar eigen land dan, want KLM roept reizigers nu op om niet meer naar Schiphol te komen als hun vlucht gecanceld of super vertraagd is. Ander nieuws dan. In Nieuwegein worden vandaag een heleboel auto's weggehaald uit een ingestorte parkeergarage. Bijna twee maanden geleden kwamen de oprijbanen naar beneden in die garage van een ziekenhuis. Meer dan 100 auto's konden niet meer weg daarna. En de meeste worden nu met een hijskraan weggetakeld en kunnen dan eindelijk weer terug naar hun eigenaar. En de Japanse turnster moet doei zeggen tegen haar Olympische droom. De atlete van 19 zou eigenlijk voor het eerst meedoen aan de Spelen, maar ze is uit het team gezet. Ze werd tijdens een trainingskamp betrapt op roken en drinken. En ze heeft daarmee de regels overtreden en dus mag ze niet mee naar Parijs. Het weer dan nog volop zon en weinig wind vandaag. Het wordt ook tropisch warm, maximaal 31 graden. En ook vanavond blijft het nog lang warm. En morgen wordt het nog iets heter, maximaal 32 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 hoorn Heerenveen de afsluitdijk bij Brezandijk 2 kilometer file. 10 minuten vertraging van Heerenveen naar Noord-Holland.